Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook de jongerenafdeling van de VVD wil niet dat oud-informateur Plasterk premier wordt. Hij is niet degene die de partijen gaat verbinden... zegt voorzitter Bresser van de jongerentak JOVD... die de bezwaren kenbaar heeft gemaakt aan de VVD. Eerder noemde de jongerenafdeling van NSC Plasterk al niet de juiste man... Jong Sociaal Contract vindt het heel cru dat er een integriteitsonderzoek loopt tegen Plasterk... over zijn inkomsten uit medische patenten. NSC-leider Omtzigt en Plasterk hebben afgelopen avond een gesprek... om de onderlinge verhoudingen te verbeteren gevoerd. Hoe dat gesprek is verlopen is niet bekend. De top van het CDA was bereid het kabinet Rutte 4 te laten vallen over de stikstofdoelen. Dat heeft staatssecretaris Heijnen gezegd in Met het oog op morgen... In 2022 zei toenmalig CDA-leider Hoekstra dat de coalitieafspraak om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren niet heilig was. Dat leidde tot grote politieke beroering, onder meer bij de VVD en D66. Heine zegt dat het CDA accepteerde dat de uitspraken van Hoekstra konden leiden tot de val van het kabinet. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt al tien dagen geen medische voorraden te hebben ontvangen in de Gazastrook. De sluiting van de grensovergang bij Rafah heeft geleid tot een moeilijke situatie... zegt de WHO tegen het persbureau AFP. Ook maakt de gezondheidsorganisatie zich zorgen over een tekort aan brandstof... om de ziekenhuizen in Gaza operationeel te houden. CNN heeft bewakingsbeelden waarop te zien is hoe rapper en platenlabel-eigenaar Diddy... zijn toenmalige vriendin Cassie Ventura mishandelt... Op de beelden uit 2016 is te zien hoe Diddy haar bij haar nek pakt, op de grond gooit en meerdere malen schopt. Diddy, wiens echte naam Sean Combs is, bereikte eerder een geheime schikking in de zaak die Ventura over het incident aanspande. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt vannacht af naar 8 tot 13 graden. In het zuiden is er kans op nevel of mist.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 Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, he can really use a shoulder hanging on to the edge till it's over.